Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het atoomakkoord van zes wereldmachten en Iran. Daarmee is de weg vrij voor het opheffen van de economische sancties tegen Iran. De Veiligheidsraad houdt wel de optie open om weer sancties in te stellen als Iran de afspraken niet nakomt. In het akkoord staat dat de Islamitische Republiek de voorraad verrijkt uranium sterk vermindert en controles van het Internationaal Atoomenergieagentschap toestaat. De Griekse overheid maakt vandaag 6,8 miljard euro aan uitstaande betalingen over naar de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Dat kan doordat het land van Europa een overbruggingskrediet heeft gekregen. Intussen onderhandelt premier Tsipras door over de invulling van een derde steunpakket. Daarvoor moet het Griekse parlement vandaag twee belangrijke maatregelen aannemen. Het rechtssysteem moet worden hervormd en er moet een vangnet komen voor banken. Bij de Cubaanse ambassade in Washington is de vlag gehesen. Daarmee wappert voor het eerst sinds 1961 weer een vlag van het communistische land in de Amerikaanse hoofdstad. Op Cuba is de Amerikaanse vertegenwoordiging ook geüpgrade tot ambassade. Daar wordt de vlag gehesen op 14 augustus. Steeds meer mensen kunnen hun schuld niet afbetalen. Uit cijfers van het bureau kredietregistratie, BKR, blijkt dat er dit jaar ruim 7000 mensen bij zijn gekomen die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. In totaal zijn er nu bijna 780.000 Nederlanders met een betalingsachterstand op een lening. Het BKR benadrukt dat dat slechts een deel van de totale schuldenproblematiek is. Betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, een zorgverzekeraar of de huurbaas worden niet door het BKR geregistreerd. Het weer, veel bewolking, maar in het oosten en noordoosten nog af en toe zon. Verspreid over het land ook kans op wat regen. Later op de avond even droog, maar vannacht kan er weer wat vallen. Het blijft zwoel met minima rond 18 graden. Morgen bewolkt met eerst wat regen, later zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files in de Randstad, maar wel een ongeluk op de A9 eerder vanmiddag van Amstelveen naar Alkmaar. Daar staat tussen het Rotterpolderplein en knooppunt Velzen 6 kilometer file.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre canta. cuando se de dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 Supererò dentro di me gli ostacoli. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you. Quest'inverno finirà. And I do from me ZFM.